Daar zijn zo'n 60.000 dieren afgemaakt. Rond de bedrijven geldt nu een vervoersverbod. Zo'n 70 Nederlandse bedrijven zijn nu getroffen. Het is daarmee de ergste vogelgriepuitbraak in Nederland in 20 jaar. Het kabinet wil een maximumprijs invoeren voor energieverbruik. Ze willen het gebruik van gas en stroom van een gemiddeld gezin aanhouden... en daar een lager tarief voor hanteren. Volgens Haagse bronnen is dat plan vanmiddag besproken... op een overleg tussen kabinetsleden en de fractieleiders van de coalitiepartijen. De bedoeling is om het overmorgen op Prinsjesdag te presenteren. Orkaan Fiona is aan land gekomen bij de zuidwestkust van Puerto Rico. Volgens het Amerikaanse orkaancentrum zijn er windsnelheden van 140 km per uur gemeten. Het centrum is bang dat Fiona leidt tot catastrofale overstromingen. Door de hevige wind en regen was de elektriciteit eerder op de dag al uitgevallen. Het Caribische eiland, waar zo'n 3 miljoen mensen wonen, valt onder de Verenigde Staten. President Biden heeft de noodtoestand uitgeroepen. Archeologen hebben in Israël een grafgrot ontdekt uit het tijdperk van farao Ramses II, die in het jaar 1213 voor Christus overleed. Volgens Israël is het een extreem zeldzame ontdekking. In de grot liggen tientallen aardewerken en bronzen voorwerpen in allerlei soorten en maten. De grot ligt onder een strand in de buurt van Tel Aviv en werd toevallig ontdekt toen een graafmachine het dak van de grot raakte. Het weer vannacht wisselend bewolkt met soms een bui. Het koelt af naar 7 tot 13 graden.